Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteravond gaat de boeken in als de domper van Dortmund. Oranje is met 1-2 naar huis gestuurd door Engeland. Lang stond het 1-1, maar in de blessuretijd ging het toch nog mis. En dat betekende heel veel teleurgestelde fans, zoals in Amersfoort. Ja, heel erg balen. Ik denk, eh, we hebben gegokt en ik denk persoonlijk verloren. Dat is heel erg jammer. Ik had gehoopt dat we zondag nog een feestje konden bouwen. Helaas. Dit is niet anders. Hè. Het, eh, is niet goed gelopen hoe het eh, hoort te lopen. Ik ga denk ik even huilen in mijn bed. Ja. Ik ben geen voetbalfan, maar om dit kan ik dus janken. Nou, wie ook wel kan janken is bondscoach Ronald Koeman. Ja, helaas heeft het niet zo mogen zijn. Eh, ik vind dat we ons niets zelf kunnen verwijten. Ik ben trots op deze groep, hoe we gewerkt hebben. geen finale dus voor Nederland. Engeland speelt die zondag tegen Spanje. Rondom de wedstrijd waren in Dortmund meerdere opstootjes... tussen Oranje-fans en Engelsen. Er werd met flessen en stoelen gegooid. Vijf mensen raakten gewond, 26 mensen zijn opgepakt. Dan ander nieuws. In het noorden van Londen is een man opgepakt... die werd gezocht na de moord op drie vrouwen. De slachtoffers werden doodgeschoten met een kruisboog. Het zijn de vrouw en dochters van een bekende BBC-sportcommentator. Volgens Britse media is de verdachte de ex van een van de dochters. Hij werd gewond opgepakt op een Londens kerkhof. Schiphol heeft nog altijd een groot personeelstekort. Uit een enquête blijkt dat beveiligers dagelijks gevraagd worden om extra diensten te draaien. Red je dat met alle diensten? Nee, nee, we komen hier en daar hebben we wel gaten. Dat wel, en we proberen met elkaar eh, op te lossen waar het kan. En zo niet, ja, dan is een vertraging eh, niet weg te werken. Ook aan bagageafhandelaars is een groot tekort. En dat kan wel eens tot problemen leiden als de grote zomerdrukte echt losbarst. Twee jaar geleden stonden er enorme rijen met passagiers tot ver buiten de vertrekhallen van Schiphol. Toen was er ook een groot tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. Sommige mensen waren hierdoor wekenlang hun koffer kwijt. Schiphol zelf laat in een reactie weten dat het personeelstekort alle aandacht heeft. En het weer nog opnieuw een wisselende dag met af en toe wolken, maar ook geregeld zon.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 Nederland verloor met 2-1. Schiphol kan nog altijd met een groot personeelstekort. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat bijna 90% van de medewerkers zich zorgen maakt over de zomerdrukte. Twee jaar geleden leidde het personeelstekort tot enorme rijen met passagiers tot ver buiten de vertrekhallen. In Stamperschat in Noord-Brabant is kort na middernacht een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is aangehouden. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 22.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 time I've tried to walk away. To walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. fight. If we stop this torture, we will shake our hands and we'll unite. Weapons in the east and weapons planted in the west.